Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Woningeigenaren die kregen in 2016 in totaal voor 1,6 miljard euro aan belastingvrijstelling. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ruim een vijfde van alle huiseigenaren maakte gebruik van de zogenoemde vrijstelling van het eigen woningforfait, ook bekend als de wet Hillen. In de meeste gevallen waren dat ouderen. Dat bespaarde hen ongeveer 1500 euro per huishouden. Over de wet is de laatste tijd veel te doen. Het nieuwe kabinet heeft besloten de vrijstelling af te bouwen. Volgens premier Rutte wordt de maatregel onbetaalbaar. Maar voorstanders van de wet vinden dat ze worden beboet voor het aflossen van hun hypotheek. Mensen brachten in de laatste maanden van vorig jaar gemiddeld minder tijd door op Facebook. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers zei oprichter Zuckerberg dat het dagelijks gebruik met 50 miljoen uur is teruggelopen. Dat betekent niet dat het bedrijf minder geld verdient. werden meer advertenties verkocht op bijvoorbeeld Instagram en de chat-app Facebook Messenger. Ook techgigant Microsoft kwam met kwartaalcijfers. Het bedrijf leed verlies, vooral door aangepaste belastingregels in de VS. Daardoor moest er eenmalig bijna 14 miljard dollar worden betaald. Wel deden de Microsoft-diensten in de cloud het goed. De Turing Gedichtenwedstrijd 2017 is gewonnen door Jan-Paul Rosenberg. Dat is bekendgemaakt in het NOS Radio 1-programma Met het oog op morgen. Met het gedicht Laatste foto van de vrede won hij een geldbedrag van 10.000 euro. De jury noemt het een mooi apocalyptisch gedicht dat er niet voor schuwt om de lezer een ongemakkelijk gevoel te geven. De prijsuitreiking van de Turing Gedichtenwedstrijd vormt jaarlijks de afsluiting van de Poëzieweek. Het weer, vannacht mogelijk nog een bui, soms met hagel, natte sneeuw of onweer.